uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Oost-Jeruzalem zijn zeker negen Palestijnen opgepakt... die veiligheidstroepen bekogelden met stenen. De troepen waren in het Palestijnse stadsdeel... om familieleden te arresteren van de daders van de aanslag vanochtend op een synagoge. Vier mensen kwamen daarbij om het leven. Het zijn Israëliërs met een dubbele nationaliteit. Drie van hen zijn ook Amerikaan, één van hen is een Brit... Het Israëlische kabinet beraadt zich op een reactie. Premier Netanyahu heeft al gezegd dat hij met een keihard antwoord komt. De vogelgriep die is uitgebroken op een eendenfokkerij in Engeland... is van hetzelfde type als die in Nederland en Duitsland. Het gaat om H5N8, een virus dat zeer dodelijk is voor pluimvee... maar voor mensen niet erg gevaarlijk. De ongeveer 6000 eenden op de fokkerij in Yorkshire worden geruimd. Kamervoorzitter van Miltenburg heeft een conflict met het personeel van de Tweede Kamer. De zaak komt donderdag zelfs voor de rechter. Volgens de advocaat van de ondernemingsraad gaat het conflict over de oprichting van een stafbureau... ter ondersteuning van de voorzitter en het presidium van de Tweede Kamer. Daarbij zou de OR buitenspel zijn gezet. Een anonieme bron spreekt van regentenpolitiek. Van Miltenburg wil vooraf aan de rechtszaak niets zeggen. In de Tweede Kamer werken zo'n duizend medewerkers ter ondersteuning van de politici. Bedrijven aan de rand van het Brabantse Ude zijn ontruimd na een vondst van een vliegtuigbom. Vermoedelijk gaat het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. In een straal van 200 meter rond de vindplaats op het industrieterrein Gorkens zijn bedrijven ontruimd. Het explosief werd gevonden bij werkzaamheden aan een nieuwe milieustraat in Ude. De explosieve opruimingsdienst bekijkt hoe de bom onschadelijk kan worden gemaakt. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Morgen zijn er opnieuw veel wolkenvelden. Geleidelijk klaart het wel wat op. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden.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 Eerder vanmiddag heeft daar een kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Knoop Lunette 6. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam staat tussen Gorkum en hardingsveld griesendam ook 6 kilometer. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. Dat is de kijkersfile, want de andere kant op richting Hoek van Holland zijn er twee rijstroken dicht bij, ehm, bij Rotterdam Centrum. Er is een ongeluk gebeurd en er staat 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 8. En op eh, de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 6 kilometer. Ook hier zijn twee rijstroken dicht, want er staat een kapotte auto.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 The money can trap the house, I trap the flying, trap the booyah, trap the solo, trap no living house, me living the street, LS's stick and get your shop, no smoke, no steam, no take no cup. Call me takes a glass of juice.